uur. van Kamp met het NOS Journaal. De Turken en bloedvergieten strijdig zijn met de principes van een democratische rechtsstaat, schrijft de president. Volgens de voorlopige uitslag van de parlementsverkiezingen behaalde de AK-partij van Erdogan tegen de verwachting in 49% van de stemmen. Tijdens een bijeenkomst in Ankara riep premier Davutoglu andere partijen op mee te werken aan het opstellen van een nieuwe grondwet. Om die te kunnen wijzigen is een tweederde meerderheid nodig. Vanuit Cairo is een vliegtuig vertrokken met aan boord de lichamen van de inzittenden van het Russische toestel dat is neergestort in de Sinaï-woestijn. Het vliegtuig is onderweg naar Sint-Petersburg. Daar zal een team van forensisch specialisten met behulp van DNA de identiteit van de slachtoffers proberen te achterhalen. Het toestel met Russische vakantiegangers stortte zaterdag neer nadat het was vertrokken uit badplaats Sharm el-Sheikh. Alle passagiers en de bemanning kwamen daarbij om het leven. Er moet een wettelijk verbod komen op het discrimineren van transgenders. Dat vindt het COC. De organisatie roept minister Plasterk op dat te regelen. Het COC reageert daarmee op een onderzoek van het transgendernetwerk Nederland. Daar blijkt dat bijna de helft van de 350 ondervraagde transgenders... het afgelopen jaar te maken heeft gehad met verbaal of fysiek geweld. De mist heeft op verschillende plaatsen tot ongelukken geleid, vooral in het noorden van het land. Op de A7 tussen Heerenveen en Drachten kwam een auto op zijn kop in een sloot terecht. Datzelfde gebeurde bij Buinen in Drenthe. De mist breidt zich de komende uren uit. Het verkeer zal er vannacht op steeds meer plaatsen last van krijgen. Ook het vliegverkeer ondervindt hinder. Er vertrekken bijvoorbeeld minder vliegtuigen op Schiphol. Het weer in het hele land is kans op zware mistbanken.